hou alleen van jou. Zeg me, ik kan niet zonder jou. Kus me, al duurt het wel een uur. Kus me, ga voor jou door het vuur. geven als zijn. Zomertijd en wintertijd, ben verliefd op jou. Voor altijd jij me niet verlaat. Zeg me dat je niet met een ander gaat. Kus me als jij weer van me houdt. Kus me als je gauw met me trouwt. was all.